Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Gazastrook zijn sinds vanochtend 16 doden gevallen bij Israëlische aanvallen, meldt Al Jazeera. Volgens persbureau Reuters werd bij een van de aanvallen in Jabalia in Noord-Gaza een gebouw getroffen waarin ontheemde Palestijnen verbleven. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat daar vier doden zijn gevallen. Het Israëlische leger bevestigt de aanval en zegt dat er een commandocentrum van Hamas was gevestigd. Verder zouden er tien lichamen zijn geborgen in de zuidelijke steden Gaan Yunis en Rafa. Voormalig topman Frits van Eert van Jumbo wordt toch vervolgd voor witwassen, schrijft het FD. Het OM zei eerder al dat Van Eert wordt verdacht van corruptie en valsheid in geschriften. Zijn advocaat bevestigt de verdenking niet en ontkent die ook niet. De eerste zitting in de zaak is over twee weken in Assen. In de VS zijn twee kinderen omgekomen door een schot met een vuurwapen. In de staat Utah schoot een jongen van acht zichzelf in het hoofd toen hij in de auto op zijn moeder wachtte. Het wapen zou hij onder een autostoel hebben gevonden. In Missouri vonden agenten een meisje van vier ernstig gewond. De politie vond haar in een woning waar alleen kinderen thuis waren. Ze overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotbond. De politie onderzoekt nog of zij zelf of een ander kind de trekker heeft overgehaald. Tegen een man van 37 is door het OM 9 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor het steken van drie vrouwen vorig jaar in Utrecht. De steekincidenten zorgden voor veel onrust. In twee gevallen zou er sprake zijn geweest van poging tot moord. In het derde geval van poging tot doodslag. De vrouwen hebben de aanvallen overleefd. Het weer vannacht op steeds meer plaatsen een bui.